ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Duitsland is een enorm ecstasy-lab ontdekt. Het is volgens het Duitse Appenbaarministerie het grootste drugslab van de afgelopen 23 jaar. Eén Nederlander is opgepakt, net als twee Duitsers. In het gebouw vond de politie bijna 200 kilo MDMA. Dat is de grondstof voor ecstasy. daarvan konden zeker 1,3 miljoen ecstasy-pillen gemaakt worden. Ook op een andere plek werden grote hoeveelheden gevonden... waardoor de Duitse politie ongeveer een week nodig had om alles af te voeren. Bij een klimaatprotest op het vliegveld van Frankfurt zijn vanochtend acht mensen opgepakt. Correspondent Gimbal Duk weet meer over die demonstratie. Ja, dat begon vanochtend vroeg toen het nog donker was. Het schemerde. Toen hebben eh, klimaatactivisten een hek opengeknipt bij het vliegveld... en zijn vervolgens te voet of met een fiets of zelfs een skateboard... naar de start- en landingsbanen gegaan. En ze hebben zich daar vastgemaakt aan die landingsbanen. Eh, de politie was er snel bij, maar juist dat vastmaken... dat was, maakte het lastig. Dat losmaken, dat duurde even. Er werden oplosmiddelen voor gebruikt, maar ook haar en boren was te zien op beelden daarvan. Ja, het vliegveld in Frankfurt is de drukste luchthaven van Duitsland. En vanwege dat protest zijn er vanochtend 140 vluchten gecanceld. En misschien zie je over een tijdje geen zwerfhonden meer op straat in Turkije. Er lopen er miljoenen rond, maar de overheid wil er vanaf. Want de afgelopen jaren nam het aantal snel toe. En er gaan ook verhalen rond over mensen die door agressieve honden worden aangevallen. En dus ligt er, ligt er nu een plan klaar, vertelt correspondent Mitra Nazar. Honden moeten worden gevangen, ze moeten worden ondergebracht in asiels. Eh, gemeenten moeten de komende paar jaar actie ondernemen om die asielopvang flink uit te breiden. Eh, en dan moet er actief worden gezocht naar adoptiemogelijkheden. Mensen moeten massaal honden gaan adopteren. En daar zijn juist protesten over. Tegenstanders zeggen dat het echt niet gaat lukken om voor die miljoenen honden een nieuw baasje te vinden. En heel veel mensen vinden die Turkse zwerfhonden helemaal geen probleem. Op de meeste plekken zijn ze echt onderdeel van het straatbeeld. Mensen dragen honden op, op hun handen, mensen voeden ze, er worden, zijn hokken voor ze gemaakt, mensen geven ze namen. Het is echt onderdeel van de Turkse cultuur. Dat vinden een heleboel mensen. Gaan we nog naar het weer. In het hele land heb je nu lokaal kans op een buitje. Verder wordt het een bewolkte middag met zo'n 20 tot 25 graden.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 J'ai les tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam is een medewerker van de rechtbank aangehouden... op verdenking van schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Het is een man van 36 die werkt als griffier. Het blauwtongvirus is in de afgelopen weken op 791 plekken in Nederland vastgesteld, meldt de NVWA. Maandag waren nog 503 gevallen. De meeste besmettingen zijn in het oosten en zuidoosten van het land. Een van de bosbranden in het westen van Canada heeft de toeristische plaats Jasper bereikt.